Gert met het NOS Journaal. Israël wil het offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook verhevigen... als er geen akkoord komt over de vrijlating van de gijzelaars... die sinds 7 oktober door Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen worden vastgehouden. Hamas op zijn beurt zegt dat er geen akkoord komt als de agressie doorgaat. De VS heeft nog steeds hoop op een akkoord. Het Witte Huis wil dat Israël morgen weer hulpgoederen doorlaat... via de grensovergang bij Rafah. Die grensovergang werd vanochtend door Israëlische troepen ingenomen. Stuart van Linden krijgt 100.000 euro terug voor het betalen van een advocaat. De stichting Alliantie had beslag laten leggen op dat geldbedrag... maar de rechter heeft dat opgeheven. Het Openbaar Ministerie legde eerder beslag op de bezittingen van Van Linden... in het strafonderzoek naar de mondkapjesaffaire. De 100.000 euro kwam vorig jaar vrij, zodat Van Linden de advocaat kon betalen. De hulptroepenalliantie, die partij is in de mondkapjesaffaire, stak daar een stokje voor. Nu is dat beslag dus door de rechter opgeheven. De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs... is vandaag voor het eerst door de 900-puntengrens gegaan. Sinds oktober vorig jaar is de beurs aan een opmars bezig. Toen stond de AEX nog op 700 punten. Beleggers zijn positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. Kroonprinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro. Maar drie jaar geleden zei ze daar geen gebruik van te willen maken. Nu komt ze daarvan terug, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Amalia heeft het geld nodig voor de invulling van haar functie... en kosten voor een woon- en werkverblijf. Het weer vannacht toenemende bewolking. Morgenmiddag landinwaarts af en toe zon. In het noordwesten wordt het maximaal 13 graden. In het zuidoosten 18.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 And started reading about me. took me by surprise. You'd never read them in Is de liedzanger van Brad was dat met Diary. flowers in the vase that you bought today. Ja, ik denk dat ik nou eens mijn best doen vanavond, luisteraars... om het, eh, om het woningprobleem op te lossen met eh, Crosby, Stills Nash. I'll say goodbye to love No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. warme stemgeluid van Karen Carpenter. Mooi nummer Goodbye to Love. Ja, ik hoor het u zeggen, luisteraars. Het leven blijft beslist een rollercoaster. Daar heeft u helemaal gelijk in. En dat vindt Danny Vera nog steeds, hè?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 And sympathy is what we need, my friends. And sympathy is what we need. And sympathy my friends, cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love. van het nummer Sympathy. Twee verschillende uitvoerders, luisteraars. Ik moet de, eh, de namen schuldig blijven, want ik heb het een keer eh, opgenomen... maar ik ben even vergeten wie het waren. Nou goed, het nummer is mooi, hè? Het geldt ook voor Peter en Gordon. Why you and I Will by and no true side. Sometimes we'll cry, and you'll know why. Just you and I know true love ways throughout the day. true. The day. featuring Gordon waren dat met True Love Ways. Ik had u nog een nummer beloofd, de luisteraars van Cliff Richard. En dat vind ik zelf een van de mooiste en misschien u ook wel. Miss You Nights.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 Cliff Richard met Mission Nights. Jacob de Nijs heeft het in het eh, Nederlands opgenomen. Dan heet het eh, Nu de Nachten nog zonder einde. Ja. Eh, Brian Adams nog een keer. Please forgive me, luisteraars. It still feels like a first night together uitvoering Brian Adams, Please Forgive Me. mensen die de film The Graduate hebben gezien, die herkennen het onmiddellijk. Mrs. Robinson, Simon Garfunkel. you more. Simon en Garfunkel. En eh, ja, Art Garfunkel die is natuurlijk eh, eh, ook een solo carrière begonnen nadat het duo uit elkaar ging. Dit is een prachtig nummer. Neem u mee naar een stukje natuur. Down in the Willows Garden. Art Carfunkel, Down in the Willow Garden. Heeft u vlindertjes in uw buik, luisteraars? U kent eh, Bob Carla, het nummer Butterfly Kisses.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 Vermeulen. Een kus en een knuffel. En eh, ik denk dat menige vader die dit zo hoort... die een dochter heeft zo van de jaren 15, 16... die eigenlijk op kamers wil, het huis uit wil... Nou, die vaders hebben eh, deze tijd wel geluk, want eh, die kamers zijn gewoon niet te vinden. Dus die dochters zijn gedwongen om bij papa te blijven wonen. Daar is papa natuurlijk heel blij mee. Maar ja, luisteraars, het is realiteit. Eens dan vliegt je kleine engeltje, vliegt uit, gaat een eigen leven leiden. Gelukkig houdt de liefde ons levend. Dat vinden de Eagles ook. Love Will Keep Us Alive. Ja, ik ga nog even terug. Eh, ik denk nog even terug aan de periode dat ik 18 eh, eh, was net een Volkswagen kevertje had. En dan gingen we naar Scheveningen. En ik draaide net Hans Vermeulen met Butterfly Kisses. Oftewel een kus en een knuffel. In het Nederlands vertaald. maar die Hans Vermeulen die speelde dus vroeger in Scheveningen in het casino. en daar kon je gewoon live heen. Met, met zijn Sandy Coast toen al. En het was zo'n heerlijke tijd. Er waren overal sociëteiten met live muziek. Je had eh, ja, keuze in heel Noord-Holland eigenlijk, maar ook verder buiten hoor. Als je in het oosten van het land of in Brabant woonde... dan waren er ook allemaal discotheeks en, je kon, eh, en, clubs zeg maar, en sociëteiten. Je kon overal naartoe, er was nergens narigheid. Nooit vechten, nou ja, nooit. Er was wel eens een ja, schermutseling... Maar eh, niet in, in de mate zoals we dat op het ogenblik beleven... met, met al dat geweld en die narigheid ik, ik mij me nog wel eens even terug naar die periode, luisteraars. U moet het me maar niet kwalijk nemen. Don't take it me kwalijk. Eh, deze, deze tijd, dat neemt een beetje mijn adem weg. Dan zeg ik tegen de mensen, als je zo agressief doet... You take my breath away. Maar dit is Eva Kessen. die uh, zij heeft het natuurlijk over haar liefje... die haar adem doet stokken. Sometimes it amazes me How strong the power of love can be Sometimes you just take that you Your beauty. kippenvel nummer. Eva Cassidy, You Take My Breath Away. Ik kan het niet laten, duisteraars. Ik ga er nog één draaien van Cliff. afscheid nemen van u, luisteraars. Ja, eh, de, de, het klokje is onverbiddelijk. Goedenacht, vrienden. Goedenacht, vrienden, mij is dat natuurlijk. En eh, morgenochtend eh, ben ik er weer, dan ga ik de week weer doorzagen. Met allemaal uh, lekkere gouden oude hits, want daar hou ik van. Wel wat vlotter als vanavond. Nou, dan zit misschien ook nog wel weer eens een mooie tussen. En natuurlijk met cabaret, we gaan lachen. Een heerlijk ontbijt morgen uh, met lekkere muziek erbij. Zo hoort het. Ik dank u uh, voor het luisteren weer vanavond. En ik hoop dat u er morgenochtend bij bent. Dat u net zo vroeg opstaat eh, staat als ik.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 Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt.